Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een explosie in een huis in Eindhoven zijn drie mensen gewond geraakt. De oorzaak lijkt een mortiergranaat van de bewoners zelf... dus het was volgens de politie geen aanslag. Onderzocht wordt of er nog meer explosieven in het huis liggen. Twee mannen zijn aangehouden, onder wie een van de gewonden. Het huis in Eindhoven-Oost is zwaar beschadigd. De achtergevel ligt in de tuin, er zit een gat in de muur naar de buren... en ook de voorgevel is beschadigd. Premier Schoof was tot woensdag niet op de hoogte van het Oeganda-plan van de PVV-ministers Klever en Faber. Dat zei hij na afloop van de EU-top, waar veel over asielbeleid is gesproken. Woensdag maakte Klever tijdens een bezoek aan Oeganda bekend dat zij en Faber onderzoeken of uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar dat land kunnen worden gestuurd. Schoof vindt het geen probleem dat hij er niet eerder van wist. Hij zegt dat niet elk idee meteen in het kabinet hoeft te worden besproken. Kinderartsen slaan alarm over de opkomst van de smart vape. Dat is een e-sigaret waarmee je kunt vapen, bellen, appen, muziek luisteren en spelletjes spelen. In de vape zitten ook smaakjes zoals bubblegum of appel. Sinds 1 januari zijn vapes met een smaakje verboden. Jongeren zelf noemen het apparaat geen smart vape, maar een vape met een schermpje. Kinderlongartsen spreken van een ongelooflijk verknipt apparaat. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde maakt zich zorgen over de smartvape. In de Champions League voor vrouwen heeft FC Twente thuis met 1-3 verloren van Chelsea. Voor Twente scoorde Nike van Dijk in de 68ste minuut. Het was de tweede groepswedstrijd. Het eerste duel uit tegen Celtic won Twente met 2-0.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 And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And when you're un vuoto, un vuoto daglielo dietro a lui Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi A far l'amore comincia tu A far l'amore comincia tu Che se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto So sexy.